uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op... te blijven vaccineren tegen corona. Vooral mensen boven de 60 en kwetsbare mensen. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden... dat er een nieuwe dodelijke variant ontstaat. Landen mogen niet achteroverleunen, waarschuwt Tedros. De politie heeft drie mensen uit Bergsenhoek opgepakt... die de tbs'er die tijdens een begeleid verlof ontsnapte... en een vrouw neerstak, mogelijk hebben geholpen. Het is een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een 16-jarige jongen. De tbs'er zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen voor doodslag. Maandag wordt hij opnieuw voorgeleid. In de Amerikaanse stad Boston zijn de Earthshot-prijzen uitgereikt. Een soort Nobelprijzen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Een initiatief van de Britse prins William. Twee Nederlandse projecten waren genomineerd, maar ze wonnen niet. De prijs in de categorie Oceanen ging naar een Australisch project... om inheemse vrouwen meer te betrekken bij het Great Barrier Reef... En in de categorie Een afvalvrije wereld won een Brits bedrijf dat verpakkingen van zeewier maakt. In de Amerikaanse stad Houston heeft de politie iemand opgepakt... voor de schietpartij die rapper Takeoff het leven kostte. Het is een man van 33. De 28-jarige Takeoff werd vorige maand doodgeschoten op een feest op een bowlingbaan... na een ruzie tussen bezoekers over een dobbelspelletje. Volgens de Amerikaanse politie was de rapper een onschuldig slachtoffer. En Qatar wil ook de Olympische Zomerspelen van 2036 organiseren, meldt persbureau Reuters. Vanwege de hoge temperaturen zal Qatar overwegen om de Spelen niet in de zomer te houden... maar later in het jaar, net als bij het WK voetbal nu. Het is nog niet bekend wanneer het IOC de toewijzing van de zomerspelen bekend maakt. Het weer bewolkt, de temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag ook wat zon, het wordt 2 tot 4 graden. Zondag is er meer bewolking.